De acties volgen op een ultimatum dat de FNV en CNV aan de werkgevers in de beveiligingsbranche hebben gesteld voor een betere CAO. Dat ultimatum liep af op 30 juni. De hoogste corruptiebestrijder in Roemenië wordt alsnog ontslagen. In februari had het kabinet al besloten dat hoofdaanklager Covesi weg moest. Als hoofd van de dienst corruptiebestrijding liet ze politici, bestuurders en instellingen vervolgen. Het kabinet vond dat ze misbruik had gemaakt van haar macht en dat ze het imago van Roemenië in het buitenland schaden. Daarom moest ze weg, maar president Johannes weigerde, haar, weigerde akkoord te gaan met het ontslag. Eind mei bepaalde het constitutionele hof dat de president niet bevoegd was om het besluit naast zich neer te leggen. Johannes respecteert die uitspraak nu, maar zegt wel dat de corruptiebescheiding gewoon doorgaat. In Duitsland is Hans-Günther Winkler overleden, de meest succesvolle Olympische ruiter ooit. Hij won vijf keer goud, één keer zilver en één keer brons. Bovendien is Winkler de enige sporter die medailles won op zes achtereenvolgende Olympische Spelen tussen 1956 en 1976. Hans-Günther Winkler was 91 jaar. Luis Enrique wordt de nieuwe Spaanse bondscoach, melden diverse Spaanse media. Hij was eerder trainer van onder meer FC Barcelona, AS Roma en Celta de Vigo. Het afgelopen jaar had hij een sabbatical. Enrique zou de opvolger worden van Julen Lopetegui, die vlak voor het WK werd ontslagen. Het weer, het is vandaag bewolkt, plaatselijk wat lichte regen.